Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overstromingen in Limburg, België en Duitsland vorige maand... hebben een link met klimaatverandering. Onderzoekers uit negen landen hebben daarnaar gekeken. Namens ons land het KNMI. We hebben gekeken naar de neerslag die tot deze overstromingen heeft geleid... en zien dat die inderdaad heftiger is geworden door een veranderend klimaat. En dat deze neerslag ook vaker voorkomt door klimaatverandering. De overstromingen begin vorige maand veroorzaakten enorm veel schade. En 220 mensen overleefden het niet. KNMI legt uit waarom het belangrijk is dat we nu weten dat er een link is met klimaatverandering. Als we beter begrijpen wat er gebeurt door klimaatverandering, kunnen we ook beter erop inspelen. Kunnen we dus bijvoorbeeld beter kijken naar hoe we de afvoer moeten regelen. daarnaast is het ook belangrijk dat mensen beseffen dat dit plaatsvindt door eh, klimaatverandering. En dat het dus ook belangrijk is om de emissie te reduceren. Pakketbezorgers staan lang niet altijd op de afgesproken tijd op stop. Eén op de zes pakketjes wordt niet op de juiste dag bezorgd. En ruim een kwart komt niet op de afgesproken tijd, zeggen onderzoekers. Buitenlandse bezorgdiensten zoals GLS en UPS scoren het slechtst. Vandaag gaat een derde opvangplek voor Afghaanse vluchtelingen open. Die is op een kazerneterrein in de Gelderse plaats Harskamp. Ook in Zoutkamp en in Zeist zitten vluchtelingen. De laatste dagen zijn al meer dan 800 mensen uit Afghanistan opgehaald. Net is er ook weer een evacuatievlucht geland. Bij de Franse voetbalclub Nice zitten de komende tijd veel minder supporters op de tribune. De club wordt gestraft voor een totaal uit de hand gelopen wedstrijd eergisteravond. Nice-fans bekogelden spelers op het veld met flesjes, totdat een van hen het niet meer pikte. Payet, die al zoveel is bekogeld deze wedstrijd met flesjes, met van alles en nog wat, is het zat. Gooit het terug. Dan nou, moeten we gaan uitkijken dat het hier niet één grote matpartij gaat worden. Het loopt helemaal uit de klauwen hier. Ongelooflijk zeg gaat hier helemaal mis. De Franse justitie onderzoekt of er mensen kunnen worden opgepakt. Het is weer een prima dagje met vooral vanochtend veel zon. Het wordt 20 tot 23 graden en morgen ook mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio nog steeds voornamelijk oponthoud door de A22. In beide richtingen is de weg dicht tussen IJmuiden en Beverwijk. Dat komt daardoor technische problemen in de Velsentunnel. Het is nog steeds onduidelijk hoe lang dit nog gaat duren. Wel is het drukker door omrijders in de omgeving, onder andere op de A9, ook maar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein staat dan ook een file van 13 kilometer. Die zorgt daarvoor 20 minuten vertraging. Ook is het drukker op de N197, Heemskerk richting Beverwijk.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 You're an open-minded lady, you got it all. And I never forget a face. living my own, I have my days. And let's face the fact here, it's you who's got it all. You know fortune favors the brave. Well, let me get paid while I make you breakfast.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 Nederland stuurt op korte termijn 10 verplegers en twee specialisten naar Aruba... om het ziekenhuis te helpen met de toestroom van coronapatiënten. Dat schrijft de Arubaanse minister van Gezondheid op Facebook. Het eiland heeft te maken met een forse stijging van het aantal besmettingen. Een op de zes pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd, blijkt uit onderzoek. Ruim een kwart van de bestellingen komt ook niet aan op het juiste tijdstip. Het weer, zonnig en droog vandaag, soms wat stapelwolken en het wordt 20 tot 23 graden. Moeten we naar Marbi op deze man? Of Abala? Makura. Oh, Hey, Wat zeg je me dan? Ik kan niet stressen om mijn goofy, maar die Chocolata body van je mama wawa. Schat, ben bent mijn nummer uno. Frikkie, frikkie, frikkie met die culo.